Daardoor komt er nog geen definitieve prognose. Dat betekent dat een paar zetels nog van de ene partij naar de andere kunnen verschuiven. Na het tellen van ruim 95% van de stemmen is wel zeker dat de VVD de grootste partij wordt met 33 zetels. De PVV lijkt met 20 Kamerleden de tweede partij te worden, gevolgd door CDA en D66 met 19. De PvdA is teruggevallen naar een absoluut dieptepunt. De partij van Lodewijk Asscher staat met een verlies van 29 zetels op 9. GroenLinks boekte de grootste winst ooit en gaat van 4 naar 14 zetels. Met deze uitslag kan VVD-leider Rutte beginnen met het vormen van een coalitie. Hij heeft al eerder gezegd dat hij niet wil samenwerken met de PVV. Dus het ligt voor de hand dat de VVD in elk geval gaat regeren met CDA en D66. Maar die drie partijen hebben nog geen meerderheid. Als vierde partij kan worden gedacht aan ChristenUnie, GroenLinks of PVDA. Maar de kans dat de PvdA opnieuw in een coalitie gaat is klein. Die partij wil het liefst in de oppositie herstellen. Een rechter in Hawaii heeft het nieuwe inreisverbod van president Trump opgeschort. Het zou vandaag ingaan, maar dat gaat dus niet door. Het verbod is volgens Hawaii discriminerend. Mensen uit zes moslimlanden zouden daarmee tijdelijk de VS niet in mogen. Alleen mensen die al een visum hadden, mochten nog wel het land in. Trump kwam begin deze maand met een nieuw inreisverbod nadat een eerdere versie door een andere rechter was afgewezen. Het verbod is volgens het Witte Huis nodig om islamitische terroristen tegen te houden.